Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de gevangenis in Zoetermeer heeft een gedetineerde en andere gevangene doodgestoken. De dader is aangehouden. Het is een 25-jarige man uit Den Haag. Volgens de Telegraaf is het een voormalige TBS'er die woedend werd... toen hij hoorde dat hij zou worden overgeplaatst van Zoetermeer naar Vught. Hij zou zijn gedetineerde in de recreatieruimte hebben neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plekke. In Griekenland gaan rond deze tijd de stembureaus dicht. De Grieken konden vandaag voor de tweede keer in een jaar tijd een nieuw parlement kiezen. Volgens de laatste peilingen ligt de partij Syriza van Tsipras nipt voor op de belangrijkste tegenstander, de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. Minister Hennis van Defensie gaat ervan uit dat het kabinet binnenkort een besluit neemt over deelname aan bombardementen op IS-doelen in Syrië. Ze zei dat in het televisieprogramma Buitenhof. Onlangs bleek dat een krappe meerderheid van in, de, in de Tweede Kamer daarvoor is. Nederlandse F-16's zijn nu al betrokken bij het bombarderen van IS-doelen in Irak. Paus Franciscus heeft in de Cubaanse hoofdstad Havana een mis geleid voor tienduizenden mensen. Dat gebeurde op het plein van de revolutie. De paus waarschuwde onder meer voor het gevaar van macht. Bijvoorbeeld wanneer andere ideologieën worden buitengesloten. Naar verwachting brengt de paus later vandaag een bezoek aan de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro. Volkswagen laat een onafhankelijk onderzoek doen naar het manipuleren van milieutests. Volgens de Amerikaanse Milieudienst gebruikt Volkswagen speciale software die dieselmotoren in testsituaties zuiniger laat draaien. Zo lijkt de auto milieuvriendelijker dan die in werkelijkheid is. Volkswagen kan daarvoor een boete van ongeveer 16 miljard euro krijgen. De fabrikant geeft toe dat er gesjoemeld is en laat daarom een onafhankelijk onderzoek doen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal is daar kans op mist. Morgen is er wat zon, maar vooral in het westen en noorden valt er ook een enkele bui. En net als vandaag wordt het dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een kettingbotsing bij Knoop het 4 kilometer file, drie rijstroken blijven nog wel even dicht.